Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Utrecht Studentenkoor is niet blij met een filmpje dat rondgaat van een opvallend feest bij de vereniging. Daarop is te zien dat studenten ringen gooien om een fles en die fles zit in de kont van een stripper. De voorzitter van de studentenvereniging keurt het gedrag af, zegt hij tegen RTV Utrecht. Het USC had samen met andere verenigingen juist beloofd zich in te zetten tegen seksueel wangedrag. Bronnen binnen de vereniging zeggen, dat de, zeggen tegen de omroep dat de vrouw die de fles in zich had daarvoor betaald werd... en dat het niet vrouwonvriendelijk was bedoeld. Een man uit Eindhoven die dit weekend zwaar gewond raakte tijdens een vrijgezellenfeest in België is overleden. Hij werd geraakt door een ontplofte petank of jeu de boelbal. Die bal lag te dicht bij een vuurkorf, zegt deze journalist. Stilaan waren die zo oververhit geraakt dat het helemaal verkeerd liep. Na enkele uren ontplofte een van de petankenballen als een granaat. Scherven kwamen in het hoofd van een van de mannen terecht. De man van 37 heeft dat dus niet overleefd. De Formule 1 doneert 1 miljoen euro aan de Italiaanse regio Emilia-Romagna. Daar zouden de coureurs dit weekend eigenlijk over het circuit racen... maar door het noodweer gaat dat niet door. Door de overstromingen, aardverschuivingen en harde regen is er veel schade... en 14 mensen in het noorden van Italië zijn overleden. In Australië heeft een bekende presentator zijn werk neergelegd... nadat hij overspoeld werd door haatreacties. Stan Grant gaat het om. Hij werkt bij de Australische publieke omroep ABC. Hij was live op televisie om de kroning van de Britse koning Charles te duiden. Hij vertelde over hoe het Britse koningshuis overkomt op aboriginals, zoals hij zelf... Zo had hij het onder meer over de impact van de Britse kolonisatie. We are still working through First Nations consent to be governed. No treaties, no recognition, no formal power sharing, no recognition of that status. Critici vonden het echt niet kunnen. Gezeur op het verkeerde moment noemden ze het. Grant zelf heeft inmiddels ook gereageerd. Hij zegt dat hij teleurgesteld is dat niemand van zijn omroep het vorm heeft opgenomen. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 7. Morgen weer volop zon. Het wordt dan tussen de 18 en 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden qua verkeer te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. body loose on the dance floor. given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Okay. Is that alright with you? Yes. Cool. Hey baby, am I the only one that makes you lose your mind? Huh? Yes, baby. Hey baby, am I the one you want to fuck all the time? Huh? Yes, baby. And hey baby, am I the one that makes you clean your panties every day?